Elke keer hetzelfde antwoord. Fatsoenlijke muziek, onfatsoenlijke praat. Giel van Bokhoven komt voorbij. ik heb weer hele kutte cumu. Nou, je kent het. Gewoon same old, same old. Het vaste recept dat jij zou lekker vindt. En dit nummer zit de hele dag al in mijn hoofd.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 When I was young, I never knew what this thing called love could do to you. But since you've been gone, and I get by without your smile And I'll get through without you But I wish it was me you chose I wish it was me you chose I wish Elvis isn't dead, Elvis isn't dead, cause I heard him on the radio. Elvis isn't dead, Elvis isn't dead. sei. het eh, huismotto van Giel van Bokhoven. Die eh, komt over nou, ruim 10 minuutjes komt hij wel weer aan bod. Eh, straks eerst Teddy Beer Stockholm en Cobra Style. Padam pam. people mother chat confuse me with some Like for me have 22 in a me something Then I feel so forget the next thousand fool Press trigger me no press people button No mother chat confuse me with something Like for me have 22 in a me something Then I feel so forget the next thousand fool Anytime you ready to now we see start war See what the is spread it out from the, the sky is the bomb, diggy bomb, the dang, the dang, diggy diggy Karumo I don't play Bomb, die Dang, die Dang, Diggi, Diggi. My style is the bomb, the bomb, die Dang, die Dang. still sit down and I watch your man a live. Watch your man a own now, who a roll big. Sit down and I plan to come put man bridge. Remember when you dig hole that hole you dig. Certain little boy we stop deal with. Clips them a friend and them bad mind friend. style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. Karumo I no play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang. Trigger me no press people button Nobody chat come face me with some like for me have 22 in a me something Them say them a friend and them bad mind a friend Anytime they ready fool, anytime stop One or two take the long speech from the, the style is the bomb, the bomb, the dang, the dang, diggy diggy Karumo I don't play with the bomb, the dang, the dang, diggy diggy My style is the bomb, the bomb, the dang, the dang dang My style is the bomb, the bomb, the dangy dang diggy diggy. I rule one up here the bomb, the dangy dang diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dangy dang diggy diggy. My style is the bomb, the bomb, the dangy dang diggy diggy. A rude boy no play with the bomb, the dang, the dang, Customs and to Pay.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 Oké, okay, nou dit wordt hem niet. Heb ik gelukkig nog een reservenummer. Chill. fucking hell. nou. What the fuck? Oké, eh, tijd voor muziek. Dit is Dio en Dansen Jou. Goedenavond, eh, u spreekt met eh, Giel van Bokhoven. Ja. Ehm, ik heb uw telefoonnummer uit de krant. Ja. Ehm, eh, ik zal het even voorlezen. Heeft u een goed idee, maar geen pand en geen geld, bel, nou ja, dit nummer, ook s'avonds. Ja. Nou, ik heb een goed idee. En dat is? Ik, ik dacht, ehm, ik wil een, een theater beginnen. Een, een soort van poppenkast. Ja. En in plaats van poppenkastpoppen wil ik opgezette dieren gebruiken en eh, die dieren die kunnen dan ook uh, vuur spugen en laserstralen schieten en stoom uit hun ogen. En, en het is een soort van um, poppenkast 2.0, zeg maar. Ja, het is een, eh, een soort theater. Ja, maar dan, ja, voor kinderen, maar dan zeg maar iets spectaculairder. Want naar Jan Klaas en Katijn komen ze niet meer kijken natuurlijk. Nee, nee, nee. nee maar het is op een industrieterrein, daar krijgen we nooit vergunning voor. Oh, oké. Nou, ik heb nog wel wat andere ideeën. Oh. Ja. Um, ik dacht aan een, een pretpark. En dan zijn alle attracties, zijn zeg maar, ehm, een, één thema. En het thema is handschoenen. Dus je hebt opblaasbare eh, plastic handschoenen als ballonnen. En een achtbaan in de vorm van een handschoen die al alle vingers afgaat zo. Ja, maar dat is voor, voor om mensen uit te nodigen om daar naar nou te komen kijken. Bijvoorbeeld? Ja, maar dat, dat, gaat niet zo. Oh, nou, ik heb het ook gejat van een SpongeBob-aflevering, dus misschien is dat niet zo'n goed idee. Ik kan ook, ehm, als je zeg maar een, een bak met latex, die, zet je dan, eh, die wil ik dan maken. En die, dan pas je je voeten precies in. En die zet je dan naast je bed. En in plaats van eh, sokken aan te trekken, ehm, doe je je voeten erin. En dan heb je gelijk automatisch latex sokken, vloeibare sokken. <laughs> Oh. <laughs> ja. Nee, maar het gaat er iets om, eh, het is meer iets om, om eh, productie in te maken in dat pand. Ah, oké. Dus, dus wat... wat, wat, uh, wat een showroomhal is er eigenlijk. Een showroom, oké. Ja, ja. En, um, oké, had ik nog een idee? <laughs> Ehm, ik wou heel veel vrouwen regelen. Ja. En die dan in de showroom zetten, dat zou best wel kunnen. Ja. En dat, die vrouwen die kunnen dan uh, zeg maar uh, langskomen om, ehm, om schoon te maken. Maar dan zonder kleren aan. Oké. Oh, heel apart. Ja, dus dan kom je langs, denk je, nou, doe die maar. Ja. En dan, kom, en dan mag je ze meenemen. Oké. Nou, ik zal er zo over denken. Oh. Eh, wat ik ook nog kan doen is, eh, zeg maar, een, een soort van eh, studio maken. In die, in die showroom. Een, soort van radiostudio. En dan ehm, ga ik daarin zitten. Ja. En dan ga ik mensen bellen. En dan eh, stel bijvoorbeeld, eh, ik zie een advertentie in de krant. En dan ga ik die bellen en dan ga ik vragen wat voor types het zijn. Wat, voor types of het zijn? Ja. Is dat grappig? Ja, het is allemaal grappig, maar dat is de die voor ons ging. Oh. Oké. Oké, nou succes ermee. Joe. Goeiedag. Dag. Ik vind het zelf best grappig eigenlijk. Nee. Zingen we mee? Wie stinkt er uit zijn bek? Giel. Wie heeft de gele vlek? Giel. Wie kweekt de bruine drek? Giel. Heeft een seks vaak trek? Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel van Bokhoven, Giel die is best gek. Dit is Underworld en Burn Slippy. velvet moon. she's not right there beside me. Arctic Monkeys en Are You Mine, een nieuwe single. En het is nu precies een eeuw geleden dat de Titanic is gezonken, althans vannacht. En eh, ja, er is eigenlijk maar één nummer wat eh, toepasselijk is op het draaien. Nou, dat is super, super, super, super kut natuurlijk van eh, Celine Dion. My Heart Will Go On. Gelukkig heb ik een leuke alto-versie. Dit is A Newfound Glory en de punk versie. Glory Glory, My Heart Will Go On. Lekker hoor. Eh, nou, eh, er uh, staat nog één nummer straks, uh, c Down the Road. En dan straks nog een heel uur met lekkere keizerrijk. Met uh, QMU, die weer super kut is. En een nou, nieuwe Arctic Monkeys, oh, nee, heb ik Nieuwe Want Want, nieuwe Django, een nieuwe F9. The Shit. En dit is c 2 en Down the Road. Tot na tienen. Zaterdagavond van 9 tot 11. Koert de Keizer met Keizerrijk. Don't Look Back Sun. En Pete Doherty stond van de week in Tivoli in Utrecht. En wie was er ook? Mijn goede vriend en partner in crime. Alex. Alex. Hallo Koert. <laughs> Alles goed jongen? Jawel, lekkere volleybal net. Ja, ik hoorde het. Jullie begonnen hè? Ja, en promotie dus. Of eh, promotie, ja. Nice. Gefeliciteerd jongen. Ben je al dronken? Sorry? Ben je al dronken? Nee, nee, ik moest nog allemaal dingen doen. Dus ik, eh, ik zit eigenlijk nog eh, op de bank te niksen. Maar er gaat zeker dronken worden vanavond. Oké, prima. hey, jij was bij Piet Doherty van de week in Tivoli ik las dat het echt super kut was. Dat hij eh, stoned was en... Eh, ja, maar daar, daar ga je toch voor? Ja, dat weet je van tevoren wel een beetje, toch? Een deel van de show is dat die gast helemaal weer kloot is. Ja, ja want ik even vergeten, op uh, staat dat hij eerst de vier nummers speelde. Toen zei ja jongens, dit was kut, dit was een soundcheck. Ja, dat klopt. Hij vond het, ja, de eerste, hij was op een gegeven moment ook zijn tekst kwijt. Een paar nummers verder was hij weer zijn tekst kwijt. Dan stopte hij gewoon en begint hij overnieuw. Ja, ja. En hij had ook geloof ik de, een halve setlist maar gemaakt. Met alleen zijn eigen nummers. Alleen solo Ja, en de tweede helft mocht het publiek gewoon een beetje roepen wat je wilde horen. Oh, dat is toch best tof? Ja, er speelde best wel veel Baby Shambles en allemaal oude Libertines. Oké. Maar dat is gewoon, dus gewoon niet zo leuk als, eh, als wat je net draait, want dat speelt hij dan akoestisch met alleen een akoestische gitaar, ja. Ja, oké. Dus het is wel leuk en het is, ja, het is wel echt een show wat je ziet. Mhm. Die natuurlijk gewoon best wel een klote is en halverwege omvalt. <laughs> maar het is niet... Eh, het is wel leuk, maar hij moet vind ik die Libertines nummers niet, uh, niet coveren. Niet verneuken. Oké, okay. was het je 30 euro waard? 37 volgens mij. 37 euro. Mm, ja, zeer zeker. Maar ik ben ook een hele grote Libertines en Baby Shambles en Peter. Ja, precies. Dus voor mij wel. Oké man. Nou, wou ik even weten, dankjewel. Oké. Okay. Joe, hey, zuip ze vanavond en ik zie jou eh, eh, maandag wel weer, gok ik zo. Is goed, tot maandag. Joe. Doei. Later. Dizzy Rascal and Bonkers. I wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. bonkers. every day is a daydream Everything in my life ain't what it seems. I just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Bonkers. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. And I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Mm. Yeah, man. In the floor now. back there, back there, back there. I wake up every day is a daydream. Everything in my life ain't what it seems. I wake up just to go back to sleep. I act real shallow, but I'm in too deep. And all I care about is sex and violence. A heavy baseline is my kind of silence. Everybody says that I gotta get a grip, but I let sanity give me the slip. Some people think I'm bonkers, but I just think I'm free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Some people pay for thrills, but I get mine for free. Man, I'm just living my life, there's nothing crazy about me. Dit is Keizerrijk met like de Keizer. this old and empty house. To hold my hand, I walk with you, my dear. The stars creak as I sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. Some days I can't even trust myself.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 En uh, dit is mijn favoriete nummer van Robbie Williams. Eigenlijk de B-kant van uh, It's, uh, She's the One. So, Thema nummer van FIFA 2000. It's only us. on a job, We all need a decent rock where it's all kicking off. Baby, it's alright. cheaper thrills. Since the price went up on pills, from Stoke-on-Trent to Beverly Hills, we know it's all. is roken. In de vodka bar. Vodka busy, busy, rob, rob. Mensen praten serieus. Maar ze weten van geen kankermoe wat gebeurt. Maar er gebeurt veel, serieus. Komen die vocalen of hoe moet ik beginnen? Je bent een shit check dat soort. Maar je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt. Wat Je in, zie de front, maar je komt niet op de grond. Tot de grond, tot de grond, tot de grond, tot de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw, wat is nieuw, wat is nieuw. Je bent een shambles zonder cloud en je bent okay, niet body, body, body, body, Freddy is op je Vieze Freddy. Alsof je dat niet wist En ik drink tot de motherfucking fles leeg is Het past niet koe als ik die flesjes in bezel Dan ben ik pas tango ah, Voor zo, je lacht maar ik maak hier geen motherfucking grappen Bus uit mijn pik, je kan een lauw tappen Staat de space maar ben niet van Star Trek Ook geen bassa bas, maar ik breek wel je nek eh, eh, eh, woont alleen uit mijn achterste. Moeders mijn dochters, ze verachten me. Ben van baksteen, alsof je dat niet ruikt. Want de een is dik en de ander gebruikt. Ik ben taag van de eerste klasse En je wast je handen altijd. Onze klasse, kijk me aan je weet precies hoe laat het is, pak steen. De rest is geschiedenis. Je bent een shitplek dat soort maar je weet niet wat gebeurt, wat gebeurt, wat gebeurt, Je bent een MC dat front, maar je komt niet op de grond. tot de grond. tot de grond. de grond. Je bent een MC met crown, maar je weet niet wat is nieuw. Wat is nieuw? Wat is nieuw? En een shambles zonder klaar. En je bent die body body body body body body Wat is nieuw, Ken? Wat is gebeurd in de schuur? Is het bij jou alles rustig of gezeur met de buurt? Zijn het biertjes voor kraters, of gewoon plus duur? En ben je bodybouw of druk figuur? Voor alle vrouwen en chickies van jou het tot mijn stick. Heb die fout in mijn dikkie show. We houden een jig. Boud die boud als een gek met al het goud in mijn mickey. Twee gezichten, één formule als Laura en Nicky. Je bent een chef, check dat soort. Maar je weet niet wat's gebeurd, wat's gebeurd. Wat's gebeurd, wat's gebeurd. Je bent een MC dat front, maar je komt niet tot de grond. Tot de grond, tot de grond, Top de grond. Je bent een je bent een the cloud En je bent niet body, body, body, body, Zo, even de zin in. De jeugd tegenwoordig en wat is En als we het dan toch over optredens hebben van... de... Eh, van eh, deze week. Gisteren stond in de Melkweg de Blood Red Shoes. En het uh, gitarist en een drummer. Eh, en ik verwacht, we, maatschappij en ik dachten eigenlijk dat die twee alleen maar een bed zouden omdat hij haar stiekem kan neuken. Dus I wish I was someone better. Dit is Keizerrijk met Koert de Keizer. Hey, I can be the answer. I'm ready to dance when the vamp up. Then when I hit that dip, get your camera. You can see you been that bitch shit, the tamper. In the digging that young sister beacon. the bitch who wants to compete And I can freak fit that pump with the peep And you know what your bitch become when her weave in I just wanna sip that punch with your peeps in. sit in that lunch if you're treating Kick it with your bitch who come from Parisian She know where to get mine from in the season Now she wanna lick my plum in the evening And flip that tongue tongue to deepen I guess that can't get any in I guess that can't get any in I guess that can't get any in I guess that can't get any in I guess that can't listen to two i I'm the uptown ain't nigga. You know what's up or don't you? Word who made ya? I'm a rude bitch nigga. What are you made up of? I'ma eat your food up, boo. I could bust your eight. I'ma do one two. Fuck it, gun do. When you do make bucks, I'ma look right, nigga. Bet you do one two. Fuck. Fuck them like you do one two. Come, you gated cause discovered I'm a two one deuce cock. licking in the water by the blue bayou. Caught the warm goose. And you do rag too, son. Nigga, you're a Kool-Aid dude. Plus your bitch might lick it. Wonder who let you come to one two. What you do to crew, son? Fuck are you into, huh? Niggas better ooh run run. You could get shot, homie, if you do want to. Put your guns up. Tell your crew don't front. I'm a hoodlum, nigga. You know you were two ones. Bitch, I'm about to blue up too. I'm the one to you day. I'm the new Shifu, young Rapunzel. Who are you, bitch? New lunch? I'ma ruin you, cunt. ones who fuck you gun to. When you goon sprayed, up, bet this bitch won't get a match. you won't do much. See, even if you do want to bust, you bitch, you get your cut and touch your crew up too. Pop, you playing with your butter like a boo, won't you cock the gun too? Where you do eat coon, hun? I'm fucking with your cutie Q. What's your dick like, homie? What are you into? What's the run, dude? Where do you wake up? Tell you bitch keep hating. I'm a new one too, huh? See, I remember you when you were the young new face, but you do like to slumber, don't you? Now you boo up too, hun. I'ma ruin you, cunt. What you want i to when I eat a pig? De 212 van de Zelia Banks en Lazy J. het volgende nummer eh, werd mij aangereikt door mijn goede vriend en soms mede-presentator. Dat is al heel lang geleden. Het is weer tijd dat die weer eens een keertje terugkomt. Nio Zonneveld heb ik natuurlijk over. Hij zei, Koert, luister naar deze shit. Dit vind jij vet. En inderdaad, dit vind ik vet. Dus F en Famous. lucky without troubles. I'm a boy who plays the game. I'm so happy, I'm so good. Good talent in my blood. I'm a girl who likes to show up. I'm a man with giant guts. I'm a killer, I'm a sinner. I'm a baddest thing, I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. I'm a winner. Don't even try to get on my ride. Cause I'm a fighter, I'm a killer, I'm a sinner, I'm a badass singer, songwriter, rock and roller. I'm a loser, I'm a winner. I'm a winner. I don't care if you punks even like me. All I know is you wanna be just like me. Like a star on the night shining brightly. Take a blood to my veins, come and fight me. Couldn't stop once even if you tried to. Cause you never quite know what we might do. Listen to a brain fall from beside you. Cause say I'm a winner despite you. I'm gonna be famous. Get you the goosey and some Take a picture. Scribe and I'm at mud I'm a move too late, gotta go and get televangelist. It's only been a week, but I know that you are mine to keep. You are a radar detector. I drive a thousand miles an hour. I won't go on and on. But you are you and I go shopping and find exactly what we're looking for. detector. I drive a thousand miles an hour. I won't go on. steeds een van mijn lievelingsliedjes. Darwin D's, Radar Detector. En het is alweer half elf geweest. Korts Cumu. Dus het is weer tijd voor Koorts Cumu. En eh, nou ja, deze keer heb ik weer iets eh, extra kuts gevonden. Eh, moet ik uitleggen wat het, wat het item inhoudt? Nee toch? De mensen die luisteren die weten het onderhand wel. Nou, de cumie van deze keer is eh, Don Piero en eh, Mijn Koebel. En Don Piero is weer een van de halve zol die denkt dat hij kan zingen. Hij heeft zowaar een website, donpiero.nl, D-O-N-P-I-E-R-R-O.nl. Um, ehm, en daar heeft hij een biografie. En die ga ik nu even eh, voorlezen. In 1980, als fan van de band Friends uit Volendam, besloot Piet Volkswagen te worden. Hij heet eigenlijk ehm, Piet van Beest. Ja. Bij een optreden in Marklo zong hij mee met liedzangeres Carola Smit. Nou, deze band speelde vaak mee met een 3000 koppig, voor een 3000 koppig publiek. Ja, maar eh, Piet van Bees zelf niet natuurlijk. Piet heeft verschillende keren meegezongen en was niet meer van het podium af te slaan. Uh, nou gaan we een sprongetje naar 1999. Na wat privéstrubbelingen besloot Piet op zoek te gaan naar de X-Factor discotheek Lunenburg. Hij had veel succes bij de vrouwen, dat kan me niet voorstellen, want het is zo lelijk als de nacht. En zo kwam het ook dat tijdens een optreden in de Mallorca-bar, en dan schrijf je Mallorca met RJ, um, dus zijn agenda overvol raakte. Ja, van al die vrouwen. Hij werd wat oude muziek uit de kast gehaald en hij begon met repeteren. Al snel bleek dat de enthousiaste uitstraling en het soort muziek die hij zong erg in trek was bij het publiek. Dat moet wel de die bent geweest zijn, maar goed. Heden, weer een spontje. Piet is niet meer te stuiten. Om zijn succes compleet te maken heeft hij een eigen kledinglijn opgezet. Met een ruig karakter. Kortom, een druk baasje. En eh, op die site kan je dus ook echt kleding kopen. En nou ja, je moet maar eens naar die link gaan. Eh, even kijken, eh, winkel. Eh, nou, het zijn allemaal van die vesten en overhemden met panterprintjes en tijgerprintjes. En panterslipjes en tijgerstringetjes. Ja, echt maken. En in die clip eh, zie je eh, Don Piero natuurlijk zelf ook. Met zo'n cowboyhoed op en zo. Nou, die, die kleding. Ik, ik, gooi zo de, de link op, ehm, op Facebook. Dat is, uh, kijken, Facebook Keizerrijk, of facebook.com slash Keizerrijk Of op Twitter Keizerrijk. het Keizerrijk dus op Twitter. Goed. Nou, eh, without further ado, dit is Q van deze week. Het is Don Piero en Mijn Koe Nou, het begint weer echt super kut. Hallo. Koers En daar gaan we Als mijn koebel gaat roeien, dan is spontaan de koeien. Ja. Dan is het altijd feest als Don Piero is geweest. Koorts De vrouwtjes gaan weer gloeien. De vrouwtjes gaan weer gloeien. Als mijn bel begint te loeien. Als zijn bel begint te loeien. We gaan er tegenaan. Waar tegenaan, Don Piero? Ja, die bel die blijft maar gaan. Met je Down syndroom. Koorts Kuhn. Als het weekend wat dan smeer ik hem weer in. Dan laat ik hem weer klinken, niet te hard en niet te min. Oh ja, hij heeft ook nog die koe dus op kruishoogte vastgemaakt. de straat, die bel die blijft maar bellen, dat is waar hij voor staat. Goed. Als mijn koebel gaat loeien, uh. dansen spontaan de koeien. Dansende koeien, ja. Dan is het altijd feest. En bedoelt hij dus de vrouw die die scoort en niet daadwerkelijk de koeien. Don Piero is De broodjes gaan weer gloeien. <laughs> Als mijn bed begint te loeien. We gaan het aan. Ja, die bel die blijft maar gaan. Ja, die blijft maar gaan. Iedereen die wil wel trekken aan mijn bel. Godverdamme. Kosten dan een rondje, weten ze dat wel? Nee, nooit ga ik ooit zonder, dan voel ik me zo kaal. Dit is mijn wereldwonder, geen nieuwe die ik haal. Koorts, kubu. Uh, eh, koortje, Koorts, kubu. Die tekst staat ik echt totaal nergens hoor. Nou, dit gaat er wel, dit is gewoon la maar... Als je eens belt, dan moet je een rondje betalen. Oh, de ruitjes gaan weer in. Als mijn bel begint te loeien. Koorts Cumu. We gaan het tegenaan. Koorts Cumu. Ja, die bel niet blijft maar gaan. Ja, die bel blijft maar gaan. Nou, breid er eens een eind aan, uh, Piero. Dansen is aan de koeien. Dan is het altijd feest. Koorts Cumu. Als Don Piero is geweest. Don Piero is geweest de vrouwtjes gaan weer gloeien. Als mijn bed begint te loeien. We gaan het tegen. Oké, als iemand Dom ooit ergens tegenkomt, alsjeblieft, ja, sla hem in elkaar. We gaan het oh, nog die laatste. Aan. Ja, die bel die blijft maar gaan. Koorts Cumu. Oh. Nou, als ik naar zijn cowboyhoed kijk, denk ik alleen maar... Welcome to the jungle. Even wat eh, ruige gitaar tegenaan. Gaan we zo weer verder met uh, Keizerrijk. Roses, Welcome to the Jungle. En eh, nou ja, we gaan even door met de gitaar, want eh, ik zag eh, van de week, was het dan vorige week al, <laughs> een briljant filmpje op internet. Um, Tenacious D komt weer bij elkaar, yay! En die hebben een filmpje gemaakt over, nou ja, dat een film, die was een beetje geflopt, de Pick of Destiny. Was ook niet zo grappig. Maar ze gaan dus uh, weer door. Ze beginnen, er komt een nieuw album uit en ze treden op in de HMH op uh, kijk, 3 juni aanstaande. met het nieuwe album dus. En het album heet Rise of the Phoenix. En eh, nou ja, dit is de eerste, eerste track van het album. Duurt ruim vijf minuten. Maakt niet uit, draai ik gewoon. Het is Tenacious D, Rise of the Phoenix. When the pick of destiny was released, it was a bomb. And all the critics said that the D was done. The sun had set and the chapter had closed. But one thing no one thought about was the D would rise again, just like the phoenix will fucking rise again. That's right, the phoenix will rise again. Yeah. Cause the fiery heart of a champion cannot be quenched by a failure or an embarrassment. No we no. And the critics all agreed it was a stinky pile of cheese. But that does not mean that our hearts are not strong. Just like the Phoenix. Django Django, in die valt. En ga door, ga door, lekker, lekker, lekker. Oh, jeugdsentiment. Oh, ik zit opeens weer in de tweede. Toen we nog niet alle vrouwkoolregels die ik wilde. Dus blink tube. Zeke Ik lijk echt super slim nu. Jij denkt wauw, hij is niet alleen maar lekker. Hij denkt ook nog na, hij is alles in één. Dus ik knik langzaam van oké, denk jij wat ik denk dat jij ook denkt. Want, want, sexy, hey, ik heb nog anderhalf minuutje over. Dus wat doe je dan? Dan draai je Wrecking Bar van de Vaccines. Pas precies, hè? Bar van de Vaccines. Oh, even kijken, zo. Keizerrijk. Juist. En daarmee zijn we aan het eind gekomen van, uh, van Keizerrijk. Van de... deze week. Eh, volgende week ben ik niet. Maar over twee weken wel. Dat weet ik vrij zeker. Volgende week ben ik dronken. Ehm, dus eh, had ik misschien een grappiger programma kunnen maken als deze keer. Maar het is niet anders. Oké, tot over 14 dagen. En tot de volgende knoop.